uur. Lewin met het NOS Journaal. In meerdere Duitse steden zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. In München ging het volgens de politie om 10.000 demonstranten. In Hannover waren het er ruim 1100. Afgelopen maand trokken betogingen in Duitsland tienduizenden mensen. De autoriteiten beëindigden veel bijeenkomsten vroegtijdig... omdat mensen zich niet aan de coronamaatregelen hielden. In Frankrijk zijn voor het eerst meer dan 10.000 nieuwe besmettingen gemeld in 24 uur tijd. Het vorige record van afgelopen donderdag stond op ruim 9800 nieuwe gevallen. Net als in Nederland is het aantal ziekenhuisopnames en doden veel lager dan op het hoogtepunt van de coronacrisis. De officier van justitie die besloot om rapper Aquasi niet te vervolgen gisteren... kende de voorman van Kick-Out Zwarte Piet uit het bestuur van een regionaal meldpunt voor discriminatie. Op internet wordt gesuggereerd dat dit het besluit heeft beïnvloed. Het OM stelt dat het besluit is genomen in overleg met andere officieren en daarmee is gewaarborgd. Gisteren werd duidelijk dat het OM Aquasi niet vervolgt voor een opruiende uitspraak over geweld tegen Zwarte Piet. De GGD heeft het vandaag een stuk drukker na aankondiging gisteren... dat personeel in de zorg en het onderwijs voorrang krijgt bij coronatesten. Er kwamen 30 meer telefoontjes binnen. Leraren en zorgmedewerkers bellen met de vraag of ze vandaag nog geholpen konden worden. Maar de voorrangsregeling gaat pas eind volgende week in. Op dit moment is de gemiddelde wachttijd tussen het maken van een afspraak en het afnemen van een test zo'n 72 uur. En op de eerste avond van het nieuwe eredivisie-seizoen heeft Feyenoord met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle. Steven Berghuis maakte beide doelpunten. En eerder vanavond versloeg Herenveen Willem II met 2-0. En de wedstrijd Twente-Fortuna is nog bezig. Het weer dan. Het koelt vannacht af naar 9 tot 14 graden. Lokaal kans op nevel of mist. Morgen af en toe wat sluierbewolking, maar op de meeste plaatsen vrij zonnig. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Als Evi en Lars bij het spoor spelen... moet Stan stil gaan staan. Mag Nick met zijn trein het station niet in? Missen Els en Omar hun aansluiting naar Schiphol?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 Tell me what you need, I got the heat, I got the heat, I got it. Tell me what you need, I got When I'm on the floor, I'm gonna shake it. And when they ask for more, I'm gonna bring it. When I'm on the floor, I'm gonna shake it. And when they ask for more, I'm gonna bring it. When I'm on the floor, I'm gonna shake it. And when they ask for more, I'm gonna bring it. When I'm on the floor, I'm gonna shake it.